12 uur. Katrien Straatman met het NOS-journal ambassadeur in Turkije officieel terug. Den Haag doet dit omdat er nog steeds geen oplossing is voor het conflict tussen beide landen. Volgens minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken is er vooralsnog geen zicht op normalisatie van de bilaterale betrekkingen. Het gaat om een formaliteit, want Nederland had al sinds maart vorig jaar geen ambassadeur meer in Ankara. De relatie tussen de landen stond toen al zwaar onder druk... omdat twee Turkse ministers werd verboden om in Nederland campagne te voeren... voor een referendum in Turkije over meer macht voor president Erdogan. Huisartsen en slachtoffers herkennen vaak de klachten niet die horen bij koolmonoxidevergiftiging. De symptomen worden vaak aangezien voor een griepje. De brandweer begint daarom een campagne om mensen te wijzen op de gevaren. Wie een koolmonoxidevergiftiging oploopt, heeft last van misselijkheid, hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en een versnelde hartslag. Symptomen die ook bij de griep horen omdat de vergiftigingen bovendien vaak in de winterperiode plaatsvinden als de kachel kan het met die, de diagnose makkelijk misgaan. Door de klimaatmaatregelen van het kabinet Rutte 3 stijgt de energierekening voor lagere inkomens relatief veel harder dan voor hogere inkomens. Dat staat in een onderzoeksrapport in opdracht van Milieudefensie. Om de uitstoot van CO2 duurder te maken wordt de energiebelasting op gas verhoogd. En daardoor zijn de laagste inkomens straks 6,2% van hun besteedbaar inkomen kwijt aan energiebelasting. Een verhoging van 2,2%. Bij huishoudens die meer verdienen gaat dat percentage veel minder omhoog. Zo toont het het onderzoek aan. Het weer nog op steeds meer plaatsen breekt de zon door en het blijft ook droog vandaag. De temperatuur ligt tussen de 1 en 4 graden. Vannacht gaat het 3 tot 6 graden vriezen. Morgen is er meer zon, alleen in het zuidoosten en noorden is er kans op wolkenvelden. En het wordt dan 1 tot 3 graden boven nul.